Michel met het NOS-journaal. De leiders van Israël en Libanon gaan vandaag nog met elkaar in gesprek. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Gisteravond vergaderde het Israëlische Veiligheidskabinet over een staakt het vuren in Libanon. Maar er is niets uitgekomen, vertelt correspondent Nasra Habiballah. We zien ook dat de Israëlische bevolking heel sceptisch is over dit soort gesprekken. Ook eigenlijk niet zit te wachten op een bestand. En ja, veel Israëliërs die zijn ervan overtuigd dat doorvechten eigenlijk de enige manier is... om hun veiligheid op de lange termijn ook te garanderen. De VS wil graag een deal met Iran, maar dat land eist dat Israël eerst stopt met het aanvallen van Hezbollah in Libanon. Bij Russische aanvallen op Oekraïnse steden zijn zeker 14 mensen omgekomen. Tientallen mensen raakten gewond. De aanvallen waren onder meer in de hoofdstad Kiev, die, de havenstad Odessa en Dnipro in het midden van Oekraïne. Rusland zou meer dan 700 drones en tientallen raketten hebben afgevuurd. Het merendeel werd volgens Oekraïne onderschept. Bij het interne onderzoeksbureau van de dienst justitiële inrichtingen is sprake van een crisis. Dat concludeert Nieuwsuur na onderzoek. Door een onveilige werksfeer en hoog ziekteverzuim... blijven meldingen van misstanden in gevangenissen liggen, zegt deze verslaggever. Een op de drie zegt te maken te hebben gehad met verbale agressie, intimidatie... ook door leidinggevenden. En wat je merkt is dat ze eh, eigenlijk een gebrek aan leiding eh, ervaren. De directeur van het Integriteitsbureau is opgestapt nadat Nieuwsuur vragen erover stelde. En weer dreigt een plan van het kabinet te sneuvelen. Het kabinet wil het eigen risico met 70 euro verhogen naar 455 euro. Maar er is geen meerderheid voor in de Eerste en de Tweede Kamer. En dat heeft het kabinet nodig, want het is een minderheidskabinet. En van de oppositiepartijen is alleen JA21 voorstander. En toch wil het kabinet de plannen doorzetten. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. In de middag breekt bijna overal de zon door. In het zuidoosten kan een bui vallen. is 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat de langste file op de A7 van Horen naar Zaanstad... tussen de afrit Avenhoorn en knooppunt Zaandam. Daar heb je 25 minuten op onthoud. Het is extra druk door de afgesloten N247. Verder rijdt het langzame op de A9 naar Amstelveen. Bij knooppunt Rottepolderplein heb je nu bijna 10 minuten tijdverlies... Op de A44 naar Amsterdam is het druk tussen Oegstgeest en de afrit Oude Wetering... met 10 minuten oponthoud. En op de N207 van Alfa aan de Rijn naar Hillegom sta je ook 10 minuten in de file... voor de aansluiting met de A4. Verder heb je op de N235 van Amsterdam naar Purmerend... bijna een kwartier oponthoud voor de aansluiting met de A7.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 President Zelensky, die vandaag in Nederland is voor de Four Freedom Awards... blijft aan bondgenoten vragen om meer luchtafweergeschut. geschud. Israël en Libanon gaan waarschijnlijk vandaag met elkaar praten. President Trump zegt dat de leiders elkaar na jaren weer zullen ontmoeten. Hij wil graag een deal met Iran, maar dat land wil eerst dat Israël stopt met aanvallen op Hezbollah in Libanon. En waarschijnlijk sneuvelt er nog een plan van het kabinet. Dat wil het eigen risico in de zorg met 70 euro verhogen naar 455 euro. Maar er is geen meerderheid voor in de Eerste en de Tweede Kamer. Het weer vanochtend een mix van zon en wolken. In de middag breekt bijna overal de zon door. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit is ZFM.